Bij de VN-veiligheidsraad groeit de spanning in de aanloop naar een cruciale stemming over Libië. Er is een ontwerpvoorstel waarin volgens een uitgelekte tekst een vliegverbod is opgenomen... en waarin ook wordt gerept van alle noodzakelijke maatregelen om bedreigde burgers te beschermen. Ook de VS is nu voor ingrijpen. Libië dreigt een eventueel buitenlands militair ingrijpen in het land te vergelden. Burger- en militaire doelen rond de Middellandse Zee zullen dan worden aangevallen, staat in een verklaring van het Libische ministerie van Defensie die is voorgelezen op de staatstelevisie. Ook schepen en vliegtuigen zijn niet veilig meer. Niet alleen op de korte, maar ook op de lange termijn staat in de verklaring. De veiling van spullen van koningin Juliana heeft meer dan 5 miljoen euro opgebracht. Dat is veel meer dan de anderhalf miljoen die werd verwacht. Een groot aantal bezittingen uit de nalatenschap van Juliana kwam sinds maandag onder de hamer. Topstukken waren onder meer een 266-delig servies, zes karaffen van kristal en een grote tafelklok. In totaal kwamen 10.000 bezoekers op de veiling af. De opbrengst van de veiling gaat naar goede doelen, waaronder het Rode Kruis. Ajax is uitgeschakeld in de Europa League. In Moskou won Spartak met 3-0 van Ajax. Bij rust stonden de Amsterdammers al 2-0 achter. Vorige week verloor Ajax thuis met 1-0. FC Twente is er wel in geslaagd de kwartfinale te bereiken. Twente verloor met 2-0 bij Zenit Sint-Petersburg, maar won eerder in Enschede met 3-0. PSV speelt op dit moment het uitduel tegen Glasgow Rangers. Het eerste duel eindigde in 0-0. Het weer vanavond en vannacht bewolkt en droog. Het koelt af naar zo'n 4 graden. Morgen bewolkt en kans op wat regen. Middagtemperatuur ligt rond de 9 graden. In het weekend veel zon en droog en het wordt dan een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. song.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 This must be the disappear.

his mind. I can celebrate. to give, oh, something to give. my car.